12 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen Zwarte Piet-activisten is vanochtend onderbroken... omdat een van de rechters onwel werd. Mogelijk is hij flauwgevallen. 34 verdachten staan terecht. Zij blokkeerden vorig jaar de A7 bij Jouren... om te voorkomen dat tegenstanders van Zwarte Piet... konden demonstreren bij de landelijke intocht in Dokkum. Volgens het Openbaar Ministerie leidde dat tot een gevaarlijke situatie... en maakten zij zich schuldig aan het verhinderen van een demonstratie. De aardbeving en tsunami op Sulawesi heeft aan bijna 2000 mensen het leven gekost. Het officiële dodental is opgelopen tot 1948. De autoriteiten gaan ervan uit dat het er veel meer worden... want er worden nog 5000 mensen vermist. Afgelopen weekend werd duidelijk dat er nog enkele dagen wordt doorgezocht... naar mogelijke overlevenden, maar donderdag stopt het zoeken. Twee deelnemers van de halve marathon in de stad Cardiff in Wales... zijn na de finish in elkaar gezakt en overleden. De mannen van 25 en 32 overleden aan een hartstilstand. Ze werden nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Schrijver Dirk Ajot Kooiman is op 72-jarige leeftijd overleden. Hij schreef onder meer de roman Montaigne, het levensverhaal van kunstenaar en dichter Jan Montijn. Ook was hij een van de oprichters van het literaire tijdschrift De Revisor... Voor zijn roman De Grote Stilte won Dirk Ayot Kooijman in 1977 de Van der Hoogtprijs. En in Emmeloord, in Flevoland, is een man neergeschoten die met messen over straat liep. Rond half acht vanochtend belden mensen dat ze de man zagen lopen. De politie loste eerst een waarschuwingsschot en schoot daarna in zijn been. De man is opgepakt en ligt in het ziekenhuis. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer droog en vrij zonnig, wel wat sluierbewolking. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar ook weer wat hoge bewolking. Het kan dan 22 graden worden. En de rest van de wijk weinig verandering.